jij in mijn leven kwam, kwamen mijn dromen uit. Maar je bent weer gegaan, te snel en Voor mijn hart dat klopt veel sneller als ik jou zie. Kom terug bij mij en doe me geen verdriet. Ik verlang naar jou en dat moet jij weten. Sinds ik jou zag kan ik jou niet vergeten. En ik sta uit mijn raam, ben op zoek naar jou Omdat ik van je hou Ik weet in mijn hart Dat jij veel geeft om mij Als jij weer bij me bent, laat ik je nooit meer Ik verlang naar jou, ik verlang naar liefde. Ik wil niet alleen zijn, ik wil jouw liefde. Voor mijn hart dat klopt veel sneller. ik jou zag, kan ik jou niet vergeten. Elke dag ben ik eenzaam en ik sta uit mijn raam, ben op zoek naar jou, omdat ik van je hou. Elke dag ben ik eenzaam. En ik sta uit mijn raam, ben op zoek naar jou omdat ik van je